uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Turner Jury van Gelder is door NOC-NSF weggestuurd van de Olympische Spelen. In een persbericht staat dat hij de normen en waarden die gelden op grove wijze heeft overschreden. Van Gelder plaatste zich zaterdag voor de finale van het onderdeel ringen. Daarna is hij weggegaan uit het Olympisch dorp en heeft hij tegen de afspraak in alcohol gedronken. Hij keerde pas in de vroege ochtenduren terug in het Olympisch dorp. Chef de mission Maurits Hendricks noemt de beslissing zeer moeilijk. Maar het gedrag van Van Gelder hoort volgens hem niet bij deelname aan de Olympische Spelen. Het waren pas de eerste Olympische Spelen voor de 33-jarige Van Gelder... die de vorige drie edities miste, onder meer vanwege een schorsing na cocaïnegebruik. Wout Poels gaat woensdag niet van start in de Olympische tijdrit. De Limburger viel zaterdag tijdens de wegrace in Rio de Janeiro... en hij liep daarbij een armblessure op. Na overleg met de medische staf heeft hij besloten dat hij de tijdrit niet zal rijden. Door het wegvallen van Poels is Tom Dumoulin de enige Nederlandse coureur op dit onderdeel. Bij de vrouwen rijden Anna van der Breggen en Ellen van Dijk. De Nederlandse handbalsters hebben zich hersteld van de nederlaag tegen Frankrijk. In de tweede wedstrijd versloegen de vrouwen Argentinië met 26-18. In Peru zijn tot vorig jaar doodseskaders van de politie actief geweest. Dat heeft de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Hij is sinds twee weken minister. Toen trad de nieuwe regering van president Kuczynski aan in Peru. Volgens Peruaanse media waren er tussen 2011 en 2015 zeker 90 politiemensen bij de doodseskaders betrokken. Hillary Clinton ziet niets in de plannen van haar rivaal Donald Trump voor de Amerikaanse economie. Trump wil onder meer de belastingen verlagen, niet alleen voor burgers, maar ook voor bedrijven. Volgens Clinton profiteren alleen de rijke Amerikanen daarvan. En leveren zijn banenplannen geen banen op, maar raakt Amerika daardoor juist in een recessie. Het weer.